10 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat weer vaker vergaderen. Ook over zaken die niet met de coronacrisis te maken hebben. Kamervoorzitter Ariep schrijft dat aan de Kamerleden. Het parlementaire werk lag de afgelopen tijd grotendeels stil. Alleen over de bestrijding van het coronavirus is wel gedebatteerd. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn nu ruimtes geschikt gemaakt... om op afstand van elkaar te kunnen zitten... zodat er ook weer wetgevings- en notaoverleggen gehouden kunnen worden. Vanwege de crisis werkt de Tweede Kamer nu ook door in het meireces van 24 april tot en met 11 mei. Het overleg tussen de Europese ministers van Financiën over de steun aan landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis is nog steeds niet begonnen. Minister Hoekstra onderhandelt apart met zijn collega's van Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland over een tekst die aan de overige leden van de eurogroep kan worden voorgelegd. Zuid-Europese lidstaten willen graag steun in de vorm van eurobonds. Dat zijn obligaties waar alle eurolanden aan meebetalen. Onder andere Nederland, Duitsland en Oostenrijk zijn daarop tegen. De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen gaan de productie verlagen met meer dan 10 De olieprijs is ingestort door de coronacrisis en een prijzenoorlog tussen Rusland en OPEC-leider Saoedi-Arabië. De dagelijkse olieproductie moet met 10 tot 11 miljoen vaten worden teruggebracht om de verminderde vraag op te vangen en de prijs op te krikken. Ouwans Dierenpark in Renen heeft goede hoop dat de vrouwtjespanda daar zwanger is. De reuzenpanda paarden in januari. Volgens de verzorgers in Ouwhans is het vrouwtje nu bezig met een nest en stijgt de hormoonspiegel. Een eerder gemelde zwangerschap vorig jaar bleek uiteindelijk loze alarm. Het weer, vanavond en vannacht helder met wat sluierwolken en weinig wind. Minima tussen 1 en 7 graden. Morgen vrij veel zon en een zwak tot matige oostenwind. Het wordt 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.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 want dat hebben we te kusten te keur voor je. Country, bluegrass, Americana... en dan wisselen we ook nog een beetje volk voor je af. Kortom, twee uur lang is het gegarandeerd lekker genieten hier. Welkom iedereen en also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Muziek uit alle windstreken, maar ook luisteraars uit alle windstreken. We hebben een bomvolle show, dus gaan we snel verder... met een formatie die komt uit Greensboro, North Carolina. Nou, het is een band die neo-traditional country muziek maakt... en dat wisselt ze af met een vleugje Americana en bluegrass. Dit is Allison Johnson en High on the Mountain. Well, she left this holler yesterday. She's headed for New Orleans. She was tired of this life way back in the pines... and an old mountain boy like me. So I getting high Getting high Greensboro, North Carolina van Allison Johnson. gaan verder met een nieuwe single. Eigenlijk eh, nog niet helemaal echt nieuw. Hij komt officieel pas op 9 mei uit. Maar we mochten hem al draaien van Jessica Lynn. Dat is namelijk de zangeres over wie ik het heb. Ze is geboren in Heslef, Denemarken. Maar woont nu in Tacoma, Washington. Jessica ontdekte countrymuziek op haar twaalfde. En sindsdien heeft ze al mogen openen voor heel wat bekende namen in de countrymuziek. Sinds 2016 brengt ze haar eigen muziek uit. Een nieuwe nieuwe single Crazy on the Outside toch? Hi, I'm Jessica Lynn, and this is my new single on the Nashville Radio Show. She wears a crazy on the outside. you talk more about yourself than no one ever. Treat me to a motel than no one ever. Show me your prison cell than no one ever. Yeah, love is always real on reality TV. Sucks to be rich than no one ever. Oh, I love politics than no one who are the Rolling Stones. Ever. Dat was Jane Kramer en Set No One Ever uit 2015 alweer. Van het album 31, wat toen de tijd werd geproduceerd door niemand minder dan Scott Hendricks. Ja, en als je van country houdt, weet je inmiddels al dat Scott Hendricks een hele bekende producent is in de countrymuziek. We gaan naar onze digitale brievenbus, naar Duitsland zelfs. We hebben namelijk, eh, er is aan ons gevraagd of wij aandacht wilden schenken aan de muziek van Christa Vartek. Ze komt uit Duitsland, zoals ik al net al zei, en zingt zowel slager als countrymuziek. In 2007 2017 bracht zij het album Don't Give Up uit. En daarvan hoor je Every Time When I Feel Lonesome. Every time when I feel lonesome I'm so sad that I could cry stemt toch veel op die van Karen Carpenter. Maar nee, het is niet Karen Carpenter, het is Christa Vartek uit Duitsland met Every Time When I Feel Lonesome. Nou, dat voel ik me niet, want ik heb natuurlijk altijd de luisteraars en uiteraard mijn technische meneer is er altijd bij. Dus ik ben niet eenzaam morgen als ik deze show maak. Ehm, ik las van de week las ik op de Facebookpagina van Rory Ellis las ik een leuk berichtje. Ehm, zijn album Inner Outlaw is nog niet zo lang uit en de titelnummer van dat album is genomineerd voor voor een prijs bij de World Songwriting Awards. Nou Rory, ik ga alvast voor je duimen en hier is Inner Outlaw. Well, it's time to find my inner outlaw. Take these guns down from my ship. I'm gonna find out where you've been drinking. stand behind as you choke on your last drop. Put that bullet through your head. Watch you hit the floor stone dead. Well, it's time to find my inner outlaw. I'm gonna shake him loose. A train right in its tracks. Gonna drag you to boot here, dig you in deep, yes I will. Well, it's time to find my inner outlaw. I'm gonna shake him loose. die, I'll be there too. In the basement next Met nu country uit Nederland. met een country bluegrass vibe... waarin verlangd wordt naar betere tijden. Ja, wie wil dat af en toe niet? We gaan naar onze maandartiest. Dat is deze keer Old Dominion. In 2017 werd de band genomineerd voor een CMT Award. Inmiddels is de band tussen 2016 en 2019 al 13 keer genomineerd voor een award. En hebben ze er al vijf van in de wacht gesleept. Je gaat luisteren naar Song for Another Time. Dit is de Nashville Maandartiest. Right now, we both know... We're Marina Del Rey Plane's gonna fly away And you'll be on it And by this time tomorrow I'll be singing yesterday The sunshine's gonna fade And we can't stop it So before we turn in I can not make you love me Let's be brown Day, What do you say? Baby, be my pretty woman Cause we know Sunday morning's coming down And let's take a drive, you and I Down some old country road Talk about growing old in one of those pink houses Yeah, we might be a candle in the wind But let's pretend we're brown Thank you. See nighttime sun And watch that island fade away And no Classic. away. Buy me a rose, call me from work. Open a door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. Now the days have grown to years of feeling all alone. she can't help but wonder what she's doing work. Open a door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. bought you a rose on the way home from work to open the door to a heart that I hurt. And I hope you notice this look in my eyes. Cause I'm gonna make things right for the rest of your life. Rest of your life. And I'm gonna hold you tonight. all those little things for the rest of your life. Dat was uit 1999. Buy Me A Rose van Kenny Rogers, Alison Krauss en Billy Dean. In het liedje wordt er vertolkt soms dat soms een beetje aandacht al voldoende is. En de simpele dingen in het leven zijn belangrijker dan geld en bezittingen. Ja, daar kan ik echt helemaal het mee eens zijn. Ehm, ik zei het aan het begin van de show al, muziek uit alle windstreken. We gaan nu naar Nieuw-Zeeland. En dat doen we met een single van Ellie Cook. Dit is Red Dirt Road Trip. so try uit Nieuw-Zeeland van Ellie Cook. Dat was de Red Dirt Road Trip. De Oak Ridge Boys, ja, die zijn natuurlijk al heel lang bezig in de country muziek. Al vanaf 1977, toen ze hun eerste album You'll Come Back Saloon uitbrachten. En op dat album zat een nummer, ik vind het zo lekker. Any Old Time Family Bluegrass Band. Zal dat bluegrass zijn? Bluegrass. catch our memories wandering through the past. from time to time as the mountain family's music lives again inside our mind. We dream of Allegheny Hills and West Virginia land and an old time family bluegrass band. I got Fury, Mom and Daddy raised us young'uns on a song by the banks where old New River gently sways and rolls along once upon a time there dwelled a close-knit mountain clan. An old-time family bluegrass band. You never heard the like of melodies a family play. The guitar kept the rhythm as the fiddle sawed away. We recall the banjo ringing and a singing mandolin. slap the upright. Mama strummed the auto apart. We couldn't read the music, we just played it all by heart. Lord, how those songs have flowed across that fertile mountain land. From the old-time family bluegrass band. I see us sitting round the porch on starry summer nights. I remember how the music made my world seem good and right when all the folks would raise their happy voices and join in. We're the old time family bluegrass band. the family played. The guitar kept the rhythm as the fiddle sawed away. We recall the banjo ringing and a singing mandolin. Dat waren de Oak Ridge Boys en Andy Oldtime Family Bluegrass Band hier bij de Nashville Radio Show. Het is tijd geworden voor het Spotlight album en dat is het album After Midnight van Kelly McCulloch. Ze is een moderne songwriter die geïnspireerd is door bluegrass en oldschool country muziek. Ze is geboren in Ontario, Canada en stond al vanaf haar 14e op de planken en vanaf haar 16e zong ze ook samen met haar moeder. Nu is ze solo en van het album After Midnight ga je luisteren naar het titelnummer dus After Midnight en daarna 5 Dollar Pearls. Davis. Dit is het Nashville Spotlight Album. Candlelight flickers on the bedroom wall and the red wine bus don't hurt at all. Dat waren de eerste twee nummers van het album After Midnight van Kelly McCullough. En ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik vind dat haar, eh, haar stem toch wel een heel beetje lijkt op een hele jonge Dolly Parton. We gaan naar Ierland voor onze digitale brievenbus. En wij gaan muziek draaien van Larissa Tomei. Ze is geboren in Rusland en de liefde bracht haar in 2001 naar Ierland... om daar te trouwen met haar Ierse boer, die ze in Moskou leerde kennen. Sinds 2015 houdt Larissa zich bezig met countrymuziek... en van haar akoestische EP is dit het titelnummer. Je gaat luisteren naar Inner Angel. I believe you the best. I need no confirmation. I believe all of us are angels of a kind. I'm going to trust in my heart's intuition, seeing the real you, even when love is blind. sweetest taste of your lips that made all my troubles melt away. Expecting only the good, I'm discovering slowly. It was your angel that brought us together today. Hear the angel. uit Ierland van Larissa Tormey en dat was Inner Angel. Van Ierland gaan we naar Canada en dat doen we met Stuart en Jenna Walker, oftewel The Class en Old Country Soul. En daarna, ja, een hele apart nummer. Uit de film Country Storm, Paul Paltrow die zingt The Fighter. Born raised on a back road, speaker box and a pole. Saturday we were rebels, but we were angels in church. Beat up boots on a front porch. Rusty roots in the back 40 Nothing's ever meant more to me Than that dirt Never give it up, never turn it down jar that won't let me go Like an old guitar and a brand new song Just cause you leave Nashville Country Radio.